Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Het parlement van Servië heeft een resolutie aangenomen... waarin het bloedbad van Srebrenica wordt veroordeeld. Ook wordt excuus gemaakt omdat te weinig is gedaan om het drama te voorkomen. De resolutie kreeg een krappe meerderheid. Onder de voorstanders zijn de socialisten van ex-president Milosevic. Ze zitten nu in een coalitie met pro-westerse partijen... En ze hopen door het aannemen van de resolutie sneller te worden toegelaten tot de Europese Unie. Kapitein Marco Kroon, die vorig jaar de hoogste militaire onderscheiding kreeg... vermoedt dat bezoekers van zijn café in Den Bosch hem in discrediet willen brengen. Dat zei Kroons advocaat Geert-Jan Knoops in het tv-programma Nova. tweede kerstdag zouden cafébezoekers iets in Kroons drankje hebben gedaan. Ook is hem later spacecake aangeboden. In januari werd bekend dat justitie hem verdenkt van overtreding van de opiumwet en de wet wapens en munitie. President Obama en president Sarkozy willen dat er binnen enkele weken nieuwe sancties komen tegen Iran. Op een gezamenlijke persconferentie in Washington zeiden ze dat ze nu ook de Iraanse oliehandel willen treffen. Het Westen vermoedt dat Iran werkt aan de ontwikkeling van kernwapens. Teheran houdt vol dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Kinderen kunnen zich beter concentreren bij een speciaal soort verlichting. Dat blijkt uit experimenten op een basisschool in het Brabantse Wintelree. Sinds oktober hebben klaslokalen verschillende kleuren licht en kan ook de sterkte worden aangepast. Vooral sterk blauw licht dat de concentratie moet bevorderen lijkt te werken. Of ook de leerprestaties beter worden durven de onderzoekers niet te zeggen. In Amerika zijn negen leden van een christelijke militie opgepakt. Ze zouden een grote aanslag hebben willen plegen op de politie. De militie richt zich tegen de overheid omdat die wordt gezien als de antichrist. Volgens de aanklager wilden ze na een 112-melding agenten neerschieten. Daarna, op hun begrafenis, wilde de groep een bom laten ontploffen. Dat moest leiden tot een opstand tegen de overheid. Het weer wisselend bewolkt, met lokale bui, maar ook wat zon.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Gilly little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. I wanna dance, I wanna dance in the rock. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.